En een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag gezichtsherkenning gebruiken om verdachten op te sporen. Gezichten van verdachten kunnen worden vergeleken met die van bekenden van de politie. Er staan meer dan 800.000 foto's in de databanken die agenten kunnen raadplegen. Iedereen die is opgepakt voor een misdrijf waarop minimaal één jaar cel staat, komt erin. Privacydeskundigen zijn kritisch over de opsporingsmethode. Amerika gaat maatregelen nemen tegen Rusland vanwege mogelijk gerommel met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat heeft president Obama gezegd in een interview. Volgens het Witte Huis en de CIA hebben Russische hackers tijdens de campagne ingebroken bij belangrijke instanties van de Democraten. Ook werden er duizenden documenten uit de mail van Hillary Clintons campagnechef op internet gezet. In Maastricht is de Koning Willem-Alexander-tunnel geopend. Automobilisten op de A2 kunnen nu in drie minuten onder de stad door. De A2-tunnel is de eerste tunnel in Nederland die uit twee lagen bestaat. De onderste laag is voor het doorgaande verkeer dat langs Maastricht wil rijden. De bovenste buizen zijn voor het lokale verkeer dat de A2 op of af wil. De trein van Nijmegen naar Den Helder heeft sinds de nieuwe dienstregeling meerdere keren het eindpunt Den Helder niet gehaald. Als de Intercity onderweg veel vertraging oploopt, rijdt de trein niet verder dan Annapolona. Reizigers moeten daar dan wachten op de eerstvolgende trein die wel doorrijdt. Dat is sinds maandag al acht keer gebeurd. De NS zegt dat ze naar het probleem gaan kijken. De Nederlandse film Tonio is niet genomineerd voor een Oscar... voor beste niet-Engelstalige film. Nederland had de film ingestuurd als kandidaat... maar hij staat niet in het rijtje van negen films dat vandaag bekend is gemaakt... Ook Paul Verhoeven maakt geen kans op een Oscar. Hij regisseerde de Franse inzending L, maar ook die film is afgevallen. Het weer. Vanochtend trekt de mist langzaam weg. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan ongeveer 7 graden.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 girl FM wenst jullie allemaal fijne dagen.